Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het oordeel van de EU en het IMF over de hervormingen in Griekenland is uitgesteld. Het komt zeker één en mogelijk twee weken later. Maandag werden de Griekse bezuinigingsplannen door de Europese ministers van Financiën afgewezen. De regering in Athene moet nu met nieuwe voorstellen komen. Pas als de EU en het IMF daarmee instemmen, krijgen de Grieken volgende maand 12 miljard euro aan steun. Dat bedrag maakt deel uit van een veel groter pakket van in totaal 110 miljard. Blijft Europese steun uit, dan kunnen de Grieken al eind volgende maand in acute betalingsproblemen komen. De verkoop van de Nederlandse delen van bankverzekeraar Fortis aan de staat was rechtmatig. De rechtbank in Amsterdam heeft de eisen van ruim 1600 gedupeerde Fortis-beleggers afgewezen. Tijdens de financiële crisis in 2008 werden de Nederlandse delen van Fortis uit het concern gehaald. Het ging vooral om de bank ABN AMRO en verzekeraar ASR. De rechter oordeelt dat drastische maatregelen onvermijdelijk waren. Minister De Jager kan zijn plannen doorzetten om strengere regels in te voeren voor hypotheken. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd. Voortaan mag een hypotheek niet hoger zijn dan 110% van de waarde van een huis. Ook mag een hypotheek nog maar voor maximaal de helft van de waarde aflossingsvrij zijn. De nieuwe regels moeten voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken. Minister Schippers vindt het onacceptabel als huisartsen slecht bereikbaar zijn. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg neemt een kwart van de huisartsen een telefonische spoedoproep niet binnen, op binnen de norm van 30 seconden. De inspectie eist dat praktijken binnen twee maanden aan de eisen moeten voldoen, anders volgt een boete van 2000 euro per week. Ook de Landelijke Huisartsenvereniging vindt 30 seconden voor een spoedoproep de norm. Het weer, periode met zon in het oosten, kleine kans op een bui. De temperatuur loopt uit 1 van 17 graden in het westen tot 20 in het binnenland. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A5 Hoofddorp Haarlem tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp.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 People, you where you at? Throw your gloves in the air mob cars, Dayton's and five stars. All that you hogs is hitting switches with all the yeah. finest riches. Of course, the bomb is chickens, don't get it twisted.